Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Na tegenvallende resultaten bij eerdere voorverkiezingen... koerst de democratische presidentskandidaat Joe Biden af op winst op Super Tuesday. Daarbij brengen kiezers in 14 staten hun stem uit... en volgens de exit polls heeft Biden gewonnen in 9 staten... waaronder de belangrijke staat Texas. Californië, waar de meeste gedelegeerden te verdelen zijn... gaat naar zijn rivaal Bernie Sanders. Die won ook in drie andere staten. Miljardair Michael Bloomberg lijkt de grote verliezer. Hij weet volgens nog in geen enkele staat de winst te pakken. Bij Unilever is de helft van de leidinggevenden nu een vrouw. De multinational is al jaren bezig de kloof tussen mannen en vrouwen te dichten. In 2010 was het percentage vrouwen in het management nog 38. Nu is dat wereldwijd gelijk getrokken. In Nederland is zelfs 52 van de leidinggevenden vrouw. Unilever zegt ook nog op het gebied van culturele diversiteit een slag te willen maken. De Kamerleden van DENK, die Nederlandse militairen beschuldigen van moord... na een bombardement in Irak, worden daar niet voor vervolgd, dat meldt het AD. Bij die luchtaanval in 2015 op de Iraakse stad Hawija... vielen meer dan 70 burgerdoden. Tijdens een Kamerdebat erover sprak DENK-Kamerlid Usturk van moord... en zijn partijgenoot Azarkan verdedigde dat later. Zo'n 1200 militairen en veteranen deden daarop aangifte van haatzaaien, belediging en laster. Volgens het AD concludeert het OM dat er bij het bombardement sprake was van doden met voorbedachte raden. En dat is juridisch inderdaad moord. EU-lidstaten die te weinig doen om de klimaatdoelen te halen... moeten bestraft kunnen worden. Dat vindt eurocommissaris Frans Timmermans... wat op te maken uit een klimaatwet die hij vandaag presenteert. Als hij niet kan ingrijpen is Timmermans bang dat het doel om in 2050... een klimaatneutraal Europa te hebben niet wordt gehaald. Het weer af en toe zon en plaatselijke kans op een bui.